Snelheid en actualiteit worden gezien als de sterkste punten. 60% van de Nederlanders zegt dat iets waar is als het op teletext staat. De Sydney Morning Herald meldt vanochtend dat David Beckham de assistent-bondscoach wordt van het Australische voetbalelftal. Het trapte maar weinig mensen in de 1 april grap. Volgens een Duitse wetenschapper maken steeds minder mensen 1 april grappen omdat ze bang zijn dat hun grap vergeleken met die in de media niet goed genoeg is. Maar of dit wetenschappelijke onderzoek zelf ook een 1 april grap is, is nog onbekend.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 Haiti en de Verenigde Naties hadden vooraf gezegd dat voor de eerste fase van de wederopbouw een kleine 4 miljard dollar nodig is. De grootste giften kwamen van de EU en de Verenigde Staten. MBO-leerlingen en hun ouders kunnen vanaf vandaag terecht bij een speciale klachtenlijn, de MBO-ombudslijn. Deze dienst is in het leven geroepen door het ministerie van Onderwijs naar talloze klachten over mbo-opleidingen. De onderwijsinspectie publiceerde onlangs een lijst met ruim 60 opleidingen die ver onder de maat presteren. Nog eens 500 scholen presteren zwak. Volgens studentenorganisaties is dat nog maar het topje van de ijsberg. Er wordt vooral veel geklaagd over het uitvallen van lessen, het tekort aan lessen en over de kwaliteit van de docenten. Een derde van de Nederlandse pensioenfondsen heeft nog steeds onvoldoende dekking. Vorig jaar moesten 340 fondsen een herstelplan schrijven... omdat ze door de crisis veel geld hadden verloren... en onder het wettelijk minimumniveau van 105% waren gezakt. Volgens de Nederlandse Bank hebben 100 fondsen nog steeds een dekkingstekort. 140 fondsen zitten boven het minimum, maar nog wel in de gevarenzone. Er komt een apart onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen... die door de overheid in jeugdinrichtingen zijn geplaatst. Aanleiding zijn de meldingen over misbruik